Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond in Deventer een confrontatie voorkomen... tussen supporters van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. De supporters van PEC waren volgens de politie in een bus onderweg naar een sportpark... waar supporters van Go Ahead Eagles aanwezig waren. Toen agenten de bus tegenhielden en wilden controleren... kwamen de inzittenden naar buiten en gedroegen zich agressief tegen de politie... Uiteindelijk werd de bus de stad uit begeleid, waarna het voertuig alsnog werd gecontroleerd. Agenten vonden toen onder meer drugs en een zakmes. Op Aruba wordt opnieuw een avondklok ingevoerd vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Iedereen moet tussen 10 uur s avonds en 5 uur s ochtends binnen zijn. De avondklok geldt tot in ieder geval 1 september. Ook in het ziekenhuis neemt het aantal coronapatiënten toe. Er is niet genoeg personeel om alle patiënten op te vangen. Specialisten op het eiland zijn gevraagd om hun reguliere werk neer te leggen... en te helpen bij de behandeling van de coronapatiënten. Ook Nederland is om hulp gevraagd. Gouverneur Cuomo van New York heeft een noodtoestand uitgeroepen... vanwege de komst van orkaan Henry. Bewoners van kwetsbare gebieden is aangeraden om te vertrekken. Henry komt volgens de laatste verwachtingen vandaag aan land in New York en New England... En vanwege de komst van de orkaan is een groot popconcert in Central Park in New York stilgelegd. Met het concert werd het naderende einde van de lockdown in de stad gevierd. De 60.000 bezoekers werd opgedragen om naar huis te gaan. Onder andere Bruce Springsteen, Paul Simon en Jennifer Hudson zouden optreden. Voor het concert was vijf uur uitgetrokken... maar na ongeveer 2,5 uur werd het evenement stilgelegd... vanwege het dreigende noodweer. Het weer, vooral in het noorden, regen en onweersbuien. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag is het bewolkt en is er opnieuw kans op buien met onweer...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 But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.